is de Jong met het NOS-journaal. De aanslag in een toeristenwijk in de Thaise hoofdstad Bangkok... lijkt volgens de hoogste legerchef niet het werk van de opstandelingen in het zuiden van het land. Op tv verklaarde de generaal Sitabutter dat er ook een ander type bom is gebruikt... dan de rebellen meestal doen. De Thaise minister van Defensie zegt bij de BBC dat de aanslag gericht was... tegen toeristen en tegen de Thaise economie. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist. Bij de bomontploffing bij een hindoeïstische tempel in Bangkok vielen zeker 19 doden. Meer dan 120 mensen raakten gewond. Volgens de autoriteiten zijn onder de doden drie buitenlandse toeristen. Twee uit China en één uit de Filipijnen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag zegt dat er voor zover bekend geen Nederlandse slachtoffers zijn. De VN-veiligheidsraad stemt in met voorstellen van de VN-gezant voor Syrië... die een eind moeten maken aan de burgeroorlog die daar al vier jaar woedt. Strijdende partijen krijgen de kans om vertegenwoordigers te sturen voor vier werkgroepen. Die gaan werken aan een routekaart naar vrede en politieke hervormingen. De VN-gezant voor Syrië kwam met dat idee omdat het Syrische bewind en de rebellen nog niet zover zijn dat ze rechtstreeks willen onderhandelen. In de Duitse deelstaat Sachsen is mogelijk het lichaam gevonden van het meisje van 17 dat afgelopen donderdag werd ontvoerd. De politie wil alleen zeggen dat het stoffelijk overschot van een jonge vrouw is gevonden. Ook zijn er twee verdachten opgepakt. De 17-jarige Annelie verdween donderdag in Meissen ten noordwesten van Dresden. Volgens Duitse media eisten ontvoerders meer dan een miljoen euro losgeld voor haar. De politie maakt later vandaag meer bekend. Het weer, bewolking met regen of motregen. Vanochtend wordt het vanuit het zuiden geleidelijk droog. In het noorden houdt de regen nog geruime tijd aan. De temperatuur ligt rond de 14 graden. In de middag wordt het maximaal 18 graden.